Ook hoeven ongehuwde mannen en vrouwen niet langer in aparte ruimtes te zitten. Een woordvoerder laat persbureau Reuters weten dat de nieuwe regels niet verplicht zijn. Restauranteigenaren mogen zelf bepalen of ze gescheiden ruimtes blijven hanteren. De nieuwe regels gelden ook niet voor publieke ruimtes... zoals scholen, universiteiten en ziekenhuizen. Daar blijven mannen en vrouwen gescheiden. Onder kroonprins Mohammed bin Salman de feitelijke machthebber in het land, zijn al meer taboes verdwenen. Zo mogen vrouwen in saudi arabië sinds kort autorijden, concerten en bioscopen en voetbalwedstrijden bezoeken. In Jorwert in Friesland is een windmolen omgevallen. Hij belandde dwars over de straat. De windmolen van 32 meter stond op het erf van een boer, zegt een woordvoerder van de brandweer. De boerderij werd niet geraakt. Het is de tweede keer in zes jaar tijd dat in Friesland een windmolen is omgevallen. Het is nog niet duidelijk of hij door de harde wind is omgeblazen. En zeven instellingen voor forensische zorg spannen elk een kort geding aan tegen minister voor rechtsbescherming Dekker. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen van de overheid. Drie van de zeven instellingen hadden de stap al aangekondigd. De GGZ steunt de instellingen. Ze vinden dat de kwaliteit van de zorg in gevaar is en maken zich grote zorgen over de veiligheid van de maatschappij, de medewerkers en de patiënten, omdat ze met te weinig geld hun werk niet goed kunnen doen. Bij de zeven instellingen zitten zeker 850 mensen in gesloten inrichtingen zoals tbs'ers en patiënten die een gevaar zijn voor hun omgeving. Ook hebben ze zo'n 5500 polyklinische patiënten, mensen die ernstige feiten hebben gepleegd zoals zeden- en geweldsdelicten. Het weer, vanavond meer wind, stormachtig aan zee.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 Dus lekker! Zondagavond, 8 december. Het aftellen richting het einde van het jaar is begonnen. En het mooiste lichtende voorbeeld vind ik zelf altijd wel weer de gebrandi toren in Lopik. Je weet wel, die hoge zendmast van Nederland, de hoogste zelfs, van maar liefst 372 meter. Die je altijd zo mooi ziet vanaf de snelweg A2. Was deze weer eens omgetoverd tot de grootste kerstboom ter wereld. Van de week las ik een onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Science... Kijk, dat muziek een eh, menselijk universeel gebruikt iets is, dat is niks nieuws. Maar het is nu wetenschappelijk aangetoond dat de muziek overal ter wereld hetzelfde klinkt en dezelfde toepassingen heeft. Muziek om op te dansen, als liefdesuitingen, om kinderen in slaap te sussen, te ontspannen en op te helen. Kortom, dit komt maar liefst in 315 diverse culturen voor, Concludeerden de wetenschappers. Mooi is dat. Dance Radio geeft invulling aan die universele muzikale behoeftes wereldwijd... met puur muziek en geen onderbrekingen voor bijvoorbeeld wasmiddelen... maandverbandjes, leningen of irritante radiospelletjes. Dus wat je vanavond uit deze show haalt, al dans je je gek... laat je je weer op voor de komende werkweek... kom je bij voor je stapavond of ben je verliefd en sta je in vuur en vlam... dan ben je op tijd afgestemd hier voor het universele medicijn. Wetenschappelijk onderbouwd dus. Dit is de Downtown Dance Show. Ik zeg, fijne avond. 1984 van Stephanie Mills. The Madison Song. Wat velen niet weten trouwens is... Eh, Stephanie Mills uh, werd trouwens bekend in de Broadway eh, scene. Zij speelde inderdaad Dorothy in de film The Wiz. Voordat hij inderdaad officieel werd verfilmd. En toen werd haar rol overgenomen door Diana Ross. Maar goed, haar muziekcarrière heeft haar geen windeieren gebracht. Net zoals deze mannen van de B-Boys. need and the place to be is Donald D from the B-Boys. And I'm down with electro funk. So let's rock the house, y'all. Shocking, bold, rocking, cold clock, electro funkin', rhythm rolling, never folding, mind control, electro function, show stealing, top, billing, wheeling, dealing, electro funkin', hands clapping, feet tapping when I'm rapping, electro funkin'. upholding, styling, profiling, buck wildin' from the Bronx to Strong Island. This express is trans, euro, hip hop, don't stop the rock, electro funk Like back in the days, nowadays, rhymes still pays in the soul of the city. It's the city beat, it's the art of the beat, born in the street, blazing, scorching, hot heat, bass shaking on the car. concrete while you are on the internet on touring. I'm overseas and I'm touring. Hello, Hello. like fantastic. fantastic. I got the quality control like Jurassic. in your party zone. Evelyn's the I represent Zulu. Permanent parliament said pink, the White House black. The president's playing some old school rap. Banishment on some of this crap. Punishment for a fat attack. tap. I'm my own management, magnificent. Vocal instrument is filled with so much content. Resident, y'all my audience. I give you nourishment. You give me confidence. You give me compliments. I give you excellence. Not that nonsense on electro feeling, wheeling, dealing. Electro funkin'. Hands clapping, feet tapping when I'm rap. Electro funkin'. Nog steeds alive en kicking deze twee mannen van de B-Boys uit de Bronx. Maakte begin jaren 80 inderdaad eh, een paar 12 inches. 2-3 break en Cut and Herbie. Dook in 2012 samen met E-Rocker de studio in om deze plaat op te nemen. Electro Funking. New School Electro wordt het dan. Een kijkje op het forum leverde het eerste verzoekje op. Deze plaat is voor Bram uit Haarlem. Hij wilde wat van Damien Dame horen. En dan denk ik al gelijk aan deze plaat. album gemaakt, maar wat voor een zeg Deze eerste plaat van Damien Dame, Believer. Hello darlings, this is Mickey Howard. I'm Teddy Rowley. I'm Damien Hall. Yo, what's up? We're JJ Fan. Hey, I'm Keith Sweat. I'm Kirk Whalum. What's up, y'all? I'm your girl Salt. What's going on? This is your girl Peppa. Hi, this is Sheila E. Hi, I'm Joni Braxton. And I'm Babyface. What's up? This is Howard Hewitt. Hi, this is Cheryl Lee Ralph. Hi, I'm Dave Smith. And I'm Chris Moon. And we're from The Real Thing. We're still jamming at the Downtown Dance Show with the old school tracks. Yeah. With Remy Jeff. The soul of Amsterdam. Funky Fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance Radio. lekker een boogie. Met een beetje P-funk flavor. Wat bouncy en... Eh, Dit is Jerry Carr met, eh, ja, met zijn eerste LP. En eerste en enige LP. This Must Be Heaven. En van die LP hoorde je dus inderdaad de gelijknamige titeltrack. Uit 1981. Eh, Heerlijk zo. Ik zat zo even op het forum te kijken. Je weet het hè. Einde van het jaar. De Dance Radio Top 100 is een, is een feit. Maar dit jaar zoveel inzendingen. Dat wordt de Dance Radio Top 200. Dat betekent dus inderdaad niet alleen 31 december, maar ook 30 december gekluisterd aan je radio met de heerlijkste oldschool classics. Ik zag net op het forum zien we langskomen met zijn lijstje. En ook jij kan dat doen. je lijstje inleveren. Tenminste, hier posten op het forum. danceradio.nl, danceradio.xxx of wat je lekker vindt. Post jouw 10 lekkerste platen. Maar gooi ze op één grote hoop en wellicht hoor je hem langskomen in de Dance Radio Top 200 einde van het jaar. Sima had een lijstje en eentje sprong eruit. Ik denk die is lekker, die krijgt hij van mij alvast cadeau voor vanavond. Ik zag staan Megatron met eh, Welcome to the Base Planet. Dat is nou echt zo'n lekkere plaat waar ik... Eh, ja, je hoort erbij in de Downtown Dance Show. Dus Sima, jij krijgt alvast een, eh, een voorproefje van jouw lijstje. Dance Radio gaat er ook dit jaar uit met een knal. en 31 december. De Dance Radio Classic Top 200. Drop nu jouw 5 ultieme classics op het forum van Dance Radio. En bepaal mee hoe de lijst er dit jaar uitziet. It was nothing but a laatste twee dagen van 2019 tussen 9 en 6 hoor je het resultaat. Twee dagen compleet uit je dak met 200 waanzinnige kick-ass classics. Mis het niet, de Dance Radio Classic Top 200 op Dance Radio. the funky bass. If you want it, you can have it. Come dance to our groove. Welcome to the bass planet. a turntable bandit. Come party, to your body. Welcome to. met deze plaat van Megatron uit 1987. James McCauley en Claudio Barella. James McCauley, eh, die eh, inderdaad de grote man was achter eh, Megatron... maar onder heel veel andere namen ook inderdaad zijn tricks deed. En Claudio Barella, die je misschien beter kent als DJ Debonair... en nog steeds heerlijke electro maakt. Lekker plaatje, een voorloper op de klassieke Top 100. En wie weet, wie weet, wie weet staat hij erin. Mocht je net zijn ingeschakeld, goedenavond. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Het begint langzaam een beetje druk te worden hier. Eh. dat is gezellig. Maar niet te veel flesjes hier zitten, want... Oh, oh. Voor je het weet heb ik mijn aandacht er niet meer bij. Even de plaats van George Pettis. Dit is One Track Mind. When I met looking sweet and she was all alone. Head. dit was van George Peters. Zijn eerste LP gelijknamig George Peters. Van die LP hoorde je One Track Mind. Het jaar 1987. Een jaar waarin eh, heel veel lekkere muziek uitkwam hoor. Wat dacht je van deze? Hetzelfde jaar bracht eh, Alexander O'Neill zijn eh, tweede LP uit. De LP Hearsay. Wat mij betreft een van zijn lekkerste LP's. Deze plaat stond erop. Dit is de 12 inch van het nummer. Dit is Fake. Oh. play a real memorable 808 classic track from your hand. And I was thinking of one of the African Bambata and the Soul Sonic Force. What do you think? It's 30 years since we made Planet Rock, so that was like one of the first 808 uh, records. So, I mean, all, all the records I did with Soul Sonic Force were, were, were really memorable uh, studio wise because while we were doing it, totally felt as if we were doing something special. Yeah! Is it? Eh? that creates such a melody. I work is by the plan of a master jam. Get up and dance. Time to chase your dream. I'm about to see Just get on down and hit me. And pop just get so fucking now hit me. Other piece to the world. Spread the message of my world. Men, women, boys, and girls. Hey, our planet rock is so work it on it. You got the groove. Move, shot, boom, tap, boom, shot. Feel the groove. Feel it. Do what you want to, but you know you got to. easiest radio station from Amsterdam, Dance Radio. the mood, brother. Make it now. Don't talk about it. Go ahead. So go get it. Son man. I should go talk. Yeah, I'm gonna talk to him. Yeah. I'll go talk, talk for you. Hello, lady. Uh, excuse me, miss, miss, miss. miss. Sluiting van het eerste uur van de Downtown Dance Show. Deze drie mannen, Leroy Burgess, Russell Patterson en Stuart Bascomb. Ik heb het over Black Ivory. I've got my eye on you. Speciaal verbreuking: dit uh, verzoekje. Zo direct gaan we door bij het tweede uur en het derde uur. Zoals je weet, live tot 12 uur hier de Downtown Dance Show vanuit de hoofdstad op Dance Radio. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...